Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn flink wat meldingen van schade binnengekomen bij verzekeraars... na het noodweer van gisteren en vannacht. Interpolis en Nationale Nederlanden hebben al dik 250 meldingen binnen. En dat kunnen er nog meer worden. gaat vooral om schade aan huizen door overstroming of lekkage. De meeste problemen zijn er in Limburg, Gelderland en Brabant... waar het gisteravond flink losging. ging. Vervoersbedrijf Arriva probeert op dit moment via de rechter een staking van buschauffeurs in de regio Twente te voorkomen. Vakbond FNV heeft aangekondigd dat honderden chauffeurs maandag het werk neerleggen uit onvrede over de hoge werkdruk. Volgens Arriva heeft de staking te grote gevolgen. De Britse minister van Buitenlandse Zaken, David Cameron, is op bezoek in Oekraïne. Daar zei hij dat zijn land, zolang als dat nodig is, elk jaar 3,5 miljard euro zal geven aan Oekraïne voor militaire hulp. En nog opvallender, hij zei dat Oekraïne Britse wapens mag gebruiken voor aanvallen op Russisch grondgebied. In terms of what the Ukrainians do, in our view it is their decision about how to use these weapons. Let's be absolutely clear Russia has launched an attack into Ukraine, and Ukraine absolutely has the right to strike back at Russia. Hij zegt dus ook dat Rusland de oorlog is begonnen en dat Oekraïne het volste recht heeft zichzelf te verdedigen. In Rusland is woedend gereageerd op de verklaring van Cameron. De woordvoerder van het Kremlin noemt het een gevaarlijke opmerking. En de kassa's rinkelen bij Vitesse. De club zit diep in de schulden en moet deze maand met een plan komen. Anders trekt de KNVB de stekker eruit. En Vitesse is daarom gisteren een crowdfunding begonnen. Die gaat behoorlijk rap. Er is al een miljoen euro opgehaald. En volgens Omroep Gelderland komt er ook geld uit onverwachte hoek. Namelijk van NEC-fans is John van den Brom, de nieuwe trainer van Vitesse, blij mee, zegt hij in het Radio 1-programma De Nieuwsbv. Ze zeggen altijd voetbal verbroedert, maar dat, eh, dat, dat lijkt met deze actie eh, absoluut, eh, absoluut het geval. ja. Aartsrivalen op het veld, dat zal altijd zo blijven. Dat, dat moet ook zo blijven, vind ik. NEC is de aardsvijand van Vitesse, maar blijkbaar zijn er toch mensen die de rivaliteit niet willen missen. Het weer dan nog, vooral in het midden en zuiden van het land buien. Later vanavond droogt het op de meeste plekken op. Morgen begint droog en zonnig, later iets meer bewolkt en dan kunnen er ook wat buitjes vallen bij een graad of 17.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 Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Schiphol en Roelevaansveen een kwartier. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar voor knooppunt Velsen. 20 minuten tijdverlies, daar ligt wat troep op de weg. verder is het heel erg druk van en naar de boot naar Tessel.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 Écoute, ouvre ton corps au vent de la nuit, ferme les yeux. Et fais comme si j'avais pris la mer. J'ai sorti la grand voile, j'ai glissé sous le vent. across the sea without crew or company. Someday, somehow, you've got to make it.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 Het waterschap Limburg noemt de wateroverlast van gisteren... en de ontstane schade aan huizen en wegen een wake-up call. Er zijn risico's en gevaren waar we ons op moeten voorbereiden... zegt een woordvoerder tegen Omroep L1. De politie in Parijs heeft 91 mensen aangehouden... na een pro-Palestijnse demonstratie van studenten. De betogers hielden sinds gisteren de hoofdgebouwen bezet... van een universiteit in de stad. In populaire films is steeds minder seks te zien. In vergelijking met het begin van deze eeuw zit er 40% minder seks in films. De daling is het grootst bij actiefilms en thrillers, het minst bij romantische films. Het weer, het wordt droger. Morgen begint ook droog met wat zon. Later bewolkt en vanuit het zuiden kans op buien. Het wordt 17 graden. Dit is ZFM.